7 uur. Waterbalgemoed bij het NWS Journaal. Een van de jongens zelf de eerste klap uitdeelde. De advocaat ontkent dat de geaardheid van de twee een rol speelde. Er worden zes jongens van tussen de 14 en 20 jaar verdacht van de mishandeling. Volgens persbureau Interfax is de bomaanslag op de metro in Sint-Petersburg gisteren door één dader gepleegd, die zichzelf heeft opgeblazen. Hij zou een radicale moslim van 23 zijn uit Centraal-Azië. Eerder werd gezegd dat de politie op zoek is naar twee mannen. Volgens Interfax heeft de tweede man zich gemeld en is hij niet langer verdachte. Bij de aanslag kwamen elf mensen om. Vakbonden voor piloten en cabinepersoneel willen dat er één Europese zwarte lijst komt van passagiers die zich misdragen in het vliegtuig. De maatschappijen mogen hun eigen zwarte lijsten nu nog niet met elkaar uitwisselen vanwege privacyregels. De Telegraaf meldt op basis van cijfers van de inspectie... dat er vorig jaar bijna duizend meldingen waren van misdragingen... ruim 250 meer dan in 2015. De Colombiaanse regering heeft de noodhulp uitgebreid voor het gebied dat afgelopen weekend werd getroffen door modderstromen. Er is nu omgerekend zo'n 13 miljoen euro beschikbaar voor onder meer voedselpakketten en tenten. Het aantal doden door het natuurgeweld is opgelopen tot 262 en stijgt waarschijnlijk nog verder. Er wordt ook nog gezocht naar overlevenden. Het aantal scholieren dat op de middelbare school blijft zitten... of zakt voor het eindexamen, is voor het eerst sinds 2012 gestegen. Blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs, meldt het AD. Het zou komen doordat leerlingen hogere ambities hebben. Als ze bijvoorbeeld VMBO-HAVO als advies krijgen... kiezen ze vaker het hoogste niveau. Het weer vrij zonnig vandaag, maar vooral in het westen is er smiddags kans op bewolking. En het wordt ongeveer 15 graden.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 Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En op de A28 de andere kant op daardoor ook een lange file van Zwolle naar Amersfoort dus.